Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het aantal misdrijven in Nederland blijft dalen. In acht jaar tijd is het aantal geregistreerde misdrijven met ruim een kwart afgenomen... tot minder dan een miljoen vorig jaar. Dat meldt het CBS. De daling is terug te zien bij alle vormen van criminaliteit... maar is het grootst bij vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde. Behalve het aantal misdrijven is ook het aantal verdachten gedaald. De slag om de Iraakse stad Mosul is begonnen. Dat heeft de Iraakse premier Abadi gezegd in een tv-toespraak. Er wordt al maanden gesproken over de aanval op Mosul. Het is de laatste grote stad in Irak die in handen is van de islamitische staat. De afgelopen dagen hebben steeds meer Iraakse troepen zich verzameld rond de stad. De VN heeft gewaarschuwd dat de aanval op Mosul kan leiden tot een miljoen vluchtelingen. In Rotterdam is een man van 22 gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Volgens getuigen is er zeker zes keer geschoten. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. Een andere Rotterdammer van 22 is opgepakt als verdachte. De politie kwam hem op het spoor dankzij informatie van buurtbewoners en getuigen. In de Amerikaanse staat North Carolina is brand gesticht in een kantoorgebouw van de Republikeinse Partij. Ook is een muur van een gebouw in de buurt beklad met de tekst Nazi-republikeinen, verlaat de stad. Volgens lokale autoriteiten is een fles met brandbare vloeistof door het raam van het campagnegebouw in Hillsborough gegooid. Daarna ontstond er brand en de binnenkant van het gebouw en enkele meubels raakten daardoor beschadigd. Wie erachter zit en wat het motief van de daders was, is niet duidelijk. Het weer vanuit het westen trekken er buien over het land met minima rond de 11 graden. Vanochtend klaart het vanuit het westen weer op, maar er ontstaan ook weer wat nieuwe buien. Het wordt smiddags 16 of 17 graden.